Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Accountantskantoor EY heeft ontdekt dat medewerkers examenfraude hebben gepleegd. Ze zouden antwoorden met elkaar hebben gedeeld. Er wordt nog onderzocht op welke schaal dit gebeurde. Eerder werd al fraude ontdekt bij de andere drie grote accountantskantoren... KPMG, Deloitte en PwC. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt voor een enorme kaasdiefstal. Vorige week leverde een chique kaashandelaar in Londen 22 ton cheddar af... bij een klant die zich voordeed als Frans bedrijf. Maar dat bleek achteraf niet te bestaan en de rekening werd niet betaald. De bijna duizend hele kazen hadden een waarde van 360.000 euro. De verdachte die nu is opgepakt is een man van 63. De cheddar-kazen zijn nog spoorloos. Die zijn mogelijk doorgevoerd naar Rusland of het Midden-Oosten. Arjen Lubach heeft zijn laatste avondshow gepresenteerd. Daarmee nam de satiricus na tien jaar afscheid van de VPRO... waar hij eerst zondag met Lubach presenteerde... en sinds 2021 de dagelijkse avondshow. De laatste aflevering stond in het teken van dingen die wel goed gaan... om af te rekenen met het misverstand dat vroeger alles beter was. Lubach heeft nog niet bekendgemaakt wat hij nu gaat doen. In de eerste ronde van de KNVB-beker is FC Emmen uitgeschakeld. De eerste divisionist verloor met 1-0 bij Koninklijke HFC uit Haarlem. Eerder deze week werden de profs van NAC Breda en Almere City al uit het bekertoernooi gespeeld door een amateurclub. Ook eredivisionist Sparta heeft een benauwde avond achter de rug tegen Hercules uit Utrecht, de bekerverrassing van vorig jaar. Hercules speelde, sleepte er een verlenging uit, maar werd daarin door Sparta overklast. Het werd 6-1. Het weer. Vannacht bewolkt. In het zuiden enkele opklaringen met kans op mist.